Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. De meerderheid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer... zal de benoeming van Guido van Woerkom tot nationale ombudsman niet steunen. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Ook een groot deel van de SP gaat niet voor van Woerkom stemmen. Verder zouden enkele VVD-kamerleden niet voor de benoeming zijn. Eerder zei GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman al op Radio 1 dat haar fractie blanco zal stemmen. De Kamerleden kunnen voor of blanco stemmen, een tegenstem kan niet. Van Woerkom maakte vier jaar geleden een discriminerende opmerking over Marokkanen. Marokkaanse organisaties vinden hem daardoor ongeschikt als ombudsman. GroenLinks vindt daarnaast dat Van Woerkom als ANWB-directeur vaak achter het kabinetsbeleid stond... en dat zou niet stroken met een onpartijdige functie als ombudsman. De onderhandelingen tussen de IJsselmeervissers en staatssecretaris Dijksma zijn mislukt. De komende jaren mogen de vissers veel minder schubvissen vangen, zoals snoekbaars, rode baars en brazen. Het kabinet wil de visstand hiermee weer op peil krijgen. De vissers krijgen hiervoor geen compensatie. Ze zijn nu bang dat ze failliet gaan door de vangstbeperking. De staatssecretaris bood de vissers in een eerder voorstel nog compensatie aan, maar door het mislukken van de onderhandelingen vervalt dat aanbod. Volgend jaar komen er weer banen bij en groeit de werkgelegenheid. Dat verwacht de uitkeringsinstantie UWV. Die groei zit wel alleen in het bedrijfsleven. Bij de overheid en in de zorg neemt de werkgelegenheid verder af. Dit jaar is er ook al groei in enkele sectoren, zoals in de uitzendbranche. Later zal ook de werkgelegenheid in de bouw weer aantrekken, verwacht het UWV. President Obama wil dat het Amerikaanse congres 1 miljard dollar uittrekt voor het Amerikaanse leger in Europa. Obama zei dat in Polen aan het begin van zijn bezoeken aan Europa. Met het extra geld kan het leger meer oefeningen en trainingsmissies uitvoeren. De buurlanden van Rusland hadden om een grotere rol van VS gevraagd... als reactie op de Russische bemoeienis met Oekraïne. Het weer in het oosten en noorden veel zon. Elders meer bewolking. Het is 18 graden op de tot plaatselijk 23 in het oosten. In de loop van de middag kan in het binnenland een bui vallen. Morgen meer buien, veel bewolking en een van 18.